een Klomp met het NOS-journaal. Europa trekt een miljard euro uit voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Dat is de uitkomst van de EU-top die gisteravond in Brussel werd gehouden. Het geld gaat onder meer naar vluchtelingenkampen in Jordanië, Libanon en Turkije... om de situatie daar te verbeteren. Ook komen er zogenoemde hotspots in Griekenland en Italië... waar vluchtelingen zich moeten registreren. Vanuit daar worden ze dan verdeeld over EU-landen. De regering van Colombia heeft een akkoord gesloten met de rebellenbeweging FARC. Het is nog geen definitief vredesakkoord, maar volgens waarnemers gaat het wel om een belangrijke doorbraak. De partijen hebben onder meer afgesproken dat slachtoffers van de burgeroorlog een schadevergoeding krijgen. Ook krijgen rebellen die alleen politieke misdaden hebben gepleegd amnestie. De omzet van webwinkels is het afgelopen half jaar explosief gestegen. Consumenten kochten voor bijna 8 miljard euro via internet. Dat is 18% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal Nederlanders dat online kocht groeide weer. 9 op de 10 consumenten van 15 jaar of ouder kochten in het eerste halfjaar minimaal één keer iets via internet. De PvdA vindt dat jongeren die naaktfoto's van klasgenoten via internet verspreiden een taakstraf moeten krijgen. Volgens de partij is de huidige aanpak niet effectief. Op het bezit of versturen van seksueel getinte beelden van minderjarigen staat nu een maximumstraf van vier jaar. De PvdA is bang dat door deze zware straf veel pestende pubers niet worden gepakt. In Alphen aan de Rijn beginnen vandaag de voorbereidingen voor het bergen van de brokstukken na het hijskraanongeluk begin augustus. Op de Oude Rijn komt een ponton te liggen waar vanmiddag een kraan op wordt geplaatst. En die moet volgende week eerst de gevallen kranen ophijzen en daarna wordt het brugdeel getakeld. Het weer langzaam meer bewolking en in de loop van de ochtend kan er vanuit het westen lichte regen of motregen vallen. Ook smiddags vallen er nog bij en het wordt ongeveer 17 graden.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 Jump into the ocean, dreaming in slow motion. She told me don't to me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love, cause I know. Looking back now, it seems so clear.